Zware windstoten hinderen het verkeer de komende uren, vooral langs de westkust. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A1 Amersfoort Amsterdam, 20 minuten extra bij Eembrugge. De A2 Utrecht en Bos, drie kwartier extra tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij het Prins Klausplein 20 minuten tijdverlies. En richting Rotterdam bijna drie kwartier in de file tussen het Prins Klausplein en Delft. De A13 is weinig beter, van Den Haag naar Rotterdam bij het Kleinpolderplein. Ook een half uur in de file. De A20, Hoek van Holland-Gouda, drie kwartier extra tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. En op de andere rijbaan is het ook heel druk, 18 kilometer bij Schiedam-Noord. Meer dan een uur vertraging. De A27, Utrecht-Breda, een uur in de file tussen Hagestein en Werkendam.